Uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij Hattem is een dijk tussen het Apeldoorns kanaal en de uiterwaarden van de IJssel doorgebroken. Het water loopt een overloopgebied in, dus er is geen gevaar voor mensen op van huizen. De brandweer rukte even uit, maar is inmiddels weer teruggekeerd naar de kazerne. Wegen in de buurt van de doorgebroken dijk worden afgesloten. In Soesterberg woedt sinds het begin van gisteravond een zeer grote brand in een bedrijvencomplex. De brand begon in een garagebedrijf en is overgeslagen naar meerdere nabijgelegen meubelzaken. Onder andere de Leenbakker en een kringloopwinkel zijn niet meer te redden. De brandweer krijgt het vuur maar moeilijk onder controle en verwacht nog de hele nacht met blussen bezig te zijn. Het blussen wordt bemoeilijkt door een gebrek aan bluswater. De Franse regering zet de nieuwe coronamaatregelen door... ondanks protesten de afgelopen dagen. Volgens de regering zit Frankrijk in de vierde golf van de coronapandemie... en kan er een nieuwe variant opduiken als het virus te veel blijft circuleren onder de bevolking. De maatregelen waar het om gaat zijn onder meer een verplichte inenting voor zorgpersoneel. Afgelopen weekend waren er in heel Frankrijk meer dan 100.000 mensen op de been om te demonstreren tegen de maatregelen. Het onderzoek naar de dodelijke mishandeling van een Nederlander van 27 op Mallorca moet in Nederland plaatsvinden. Daarvoor pleit de advocaat van een van de verdachten. Omdat alle verdachten Nederlands zijn, is er geen reden om ze aan Spanje uit te leveren, stelt hij. De acht verdachten zijn allemaal tussen de 18 en 20 jaar oud. Het is volgens de advocaat belangrijk voor die jonge verdachten dat ze in eventuele voorlopige hechtenis door hun familie kunnen worden bezocht. Het weer, vannacht koelt het flink af met minima tussen 9 en 13 graden. Komende dag opnieuw zomers weer met afwisselend zon en wolken en 21 tot 24 graden. De komende dagen weinig verandering. In het weekend kans op onweersbuien.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 One time, one try, be mine this time. Take time, same time, make we know they waste time. Girl, I never lied, you already know I'll be, be honest. honest. is jouw keuze ZFM. it nice and slow Rawandra Dit is de lange hete zomer van ZFM.